Ewald de Jong met het NOS journaal. Het kabinet en de oppositiefracties lijken akkoord, een akkoord over de begroting te hebben bereikt. Fracties van de coalitiepartijen en D66, ChristenUnie en SGP worden vanavond bijgepraat. Die moeten nog met de afspraken instemmen. Naar verluid willen D66, ChristenUnie en SGP afspraken maken over het verlichten van de lasten op arbeid. Daarmee moet het voor bedrijven goedkoper worden mensen in dienst te nemen of te houden. Verder gaan de bezuinigingen op de kindregelingen voor een groot deel van tafel en blijven de gratis schoolboeken. Burgemeester Reewinkel van Groningen moet gewoon solliciteren om recht te houden op wachtgeld, schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Reewinkel begint op 1 november als vrijwilliger bij een internationale organisatie in Barcelona. Hij gaat gemeenten adviseren op het gebied van crisismanagement. Nadat duidelijk werd dat Reewinkel gebruik maakt van zijn wachtgeldregeling, ontstond daarover ophef in de gemeenteraad van Groningen. Plasterk zegt dat hij een wachtgeldregeling dat daarbij solliciteren hoort. En ook cursussen volgen en contact onderhouden met het reïntegratiebedrijf. Ook al woont de sollicitant in het buitenland. Volkert van der Graaf mag niet op proefverlof. Staatssecretaris Teven van Justitie heeft dat besloten vanwege de te verwachten maatschappelijke onrust en omdat zijn veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Vorige week oordeelde de Raad voor Strafrechtstoepassing dat van der Graaf met proefverlof moet kunnen, maar Teven wil dat dus niet. De moordenaar van Pim Fortuyn komt in mei volgend jaar sowieso vrij... omdat hij dan twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Van der Graaf krijgt nu in de gevangenis de mogelijkheid om te wennen aan vrijheid. Zo mag hij in een huis op het gevangenisterrein slapen... en daar bezoek ontvangen zonder dat er bewakers bij zijn. Het weer, vanavond afnemende regen of motregen. In het noorden is het droog met een harde noordoostenwind. Morgen vooral in het noorden regen. Elders in de ochtend kans op mist. Later af en toe zon. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat in totaal nog 130 kilometer file. Het gaat langzaamaan de goede kant op. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam, voorknopend Muidenberg 6 kilometer. A10 de ring van Amsterdam tussen Kadoelen en de Zeeburger tunnel 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knopend Ipenburg en de afrit Berkel en Roderijs 9 na een ongeluk.